Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Uvalde in Amerika hebben inwoners de schoolshooting herdacht. Afgelopen dinsdag schoot een jongen van 18 om zich heen op een basisschool in die Texaanse stad. 19 kinderen en twee juffen overleefden dat niet. Op een plein in de stad werd de shooting herdacht. Ook veel mensen die in het onderwijs werken en nabestaanden van eerdere schietpartijen in scholen waren erbij was deze vrouw die haar dochter heeft verloren. Whenever I found out that it was fourth graders, it took me back to my baby girl. Because she was about to be 10. You know, my baby is not about, she's not going to graduate. She's not going to marry. She's not going to look forward to what she was looking in life. And whenever I heard that these babies were so excited about life, that was my baby too. De Amerikaanse president Joe Biden komt vandaag ook naar Uvalde. In Nepal is een klein vliegtuig vermist met ruim 20 mensen aan boord. Het gaat om een vlucht naar de stad Johnson. De reis is populair bij toeristen en pelgrims die daar een tempel in de buurt willen bezoeken. Reddingswerkers zijn naar het gebied gestuurd waar dat vliegtuigje is verdwenen. In het centrum van Breda is een motorrijder gecrashed na een achtervolging door de politie. De bestuurder is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Agenten wilden de man vannacht controleren omdat hij gevaarlijk reed. De motorrijder ging er daarop vandoor en crashte dus kort daarna. En feest voor Real Madrid. De club uit Spanje heeft voor de veertiende keer de Champions League gewonnen. In het Stade de France in Parijs wonnen de Spanjaarden met 1-0 van Liverpool... dankzij een goal van Vinicius in de tweede helft. Dat is Real Vinicius. De bal komt cross voor de goal. Vinicius duikt daar helemaal vrij op. En loopt die bal bijna in het doel. En brengt dus Real Madrid op 1-0 in Parijs. Het is een paas waar niemand bij kan komen. Behalve de Braziliaan. En waar is dan zijn tegenstander? De wedstrijd begon een half uur te laat, omdat er buiten het stadion problemen waren. Mensen probeerden over hekken te klimmen om naar binnen te komen. Liverpool wil daarom dat er een onderzoek komt. Het weer nog, veel bewolking en ook enkele buien. Het wordt maximaal 12 tot 15 graden. Eind van de middag breekt de zon wel vaker door. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam bij knap het Raasdorp heb je 10 minuten vertraging.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 Good morning, my darling, Een heel goedemorgen. Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik stel vandaag het programma samen en presenteer het ook. En u luisterde natuurlijk naar de openingstune van Judy Garland en Mickey Rooney. Good morning. Ik heb vandaag een uitzending eh, samengesteld met eh, de piano als eh, centraal instrument. Vele bekende pianisten, maar ook een aantal onbekende pianisten komen voorbij. En de eerste die ik klaar heb liggen is Hank Jones. Hij speelt samen op piano met Ron Carter op bas en Tony Williams op drums. Het is meteen een live nummer. Ze hebben het opgenomen in de Village Vanguard in 1977. Ze hebben maar liefst drie albums toen opgenomen. En ik ga een nummer draaien van het tweede album... Het nummer heet eh, The Windflower en het is een eh, mooie ballad. Good morning. Natuurlijk, Dave. Windflower met Hank Jones, Ron Carter en Tony Williams. Ook wel de Great Jazz Trio. Ik ga verder met een zangeres. Een zangeres die dit jaar op het Sea Jazz Festival komt. Ik ga daar naartoe en ik zat zo door de lijst van artiesten te kijken... en ik kwam haar tegen en ik kende haar nog niet. En ik heb het al vaker over gehoord, uh, benoemd. Jazz is een ontdekkingstocht. En ook voor mij na al die jaren eh, CFM Jazz. En deze zangeres, Marley Munro ze verscheen uit het niets in 2021 met haar debuut The Black Acid Soul. Deze Amerikaanse was vroeger actief in de christelijke muziekwereld... maar voelde zich daar niet thuis. En met de juiste mensen om zich heen imponeerde ze in 2020 met de single Blackbird. Een nummer van Nina Simone. Haar authentieke geluid heeft het scherpe randje van Tina Turner... de power van Chaka Khan en de heesheid van Celeste. En zij heeft eh, haar artiestennaam aangenomen Lady Blackbird... Ik ga twee nummers draaien van haar album uit 2021. Eh, lost and Looking ga ik mee beginnen. En daarna It Will Never Happen Again. I'm lost and I'm looking for my baby Wonder why my baby can't be found. Lost and looking for my baby. Lord, no, my baby ain't around. So I'm lost and a looking for my baby. Wonder why my baby can be found lost and a searching for my baby. Lord knows my baby. for you. Come home, come home. I'm lost and a calling for my baby. Baby, won't you please come home? Lost and a calling for my baby. never happen again. It'll never happen again. It'll never happen. Blackbird. Onthoud haar naam, ik denk dat zij een hele grote gaat worden. De volgende artiest die ik klaar heb liggen is Archie Shep. Archie Shep, een ehm, ja, bekend artiest vooral vanuit de free jazz. Hij speelt hierop samen met de pianist Horace Parlan. En ze hebben een aantal blues-georiënteerde stukken uitgebracht uit de jaren 20. En daarvan heb ik uitgekozen St. James Infirmary. Het album heet Trouble in Mind. Het komt uit 1980... En eh, ja, het gaat hier natuurlijk om Archie op uh, tenorsax en eh, Horace Parlan. Dat was Archie Shep op tenorsax en um, Horace Parlan op piano. Eh, ik zit me bij na de inzien te bedenken. Oh, Archie Shep speelt ook sopraansax en ik denk dat dit een sopraansax was. Maar goed, ehm, Archie Shep speelt ook op Sea Jazz dit jaar. Dus als u hem wil zien, hij komt op zondag. Ik ga verder met Carmel Jones. Hij wordt op piano vergezeld door Barry Harris. Carmel Jones is een trompetist. Hij eh, verhuisde vanuit Amerika naar Europa in de jaren 60. Net dus zoals een aantal andere eh, artiesten. En kwam daar een, door een beetje op de achtergrond in, eh, in de jazz scene. Maar hij heeft een aantal hele mooie nummers gemaakt. En ik heb van het album J-Hawk Talk uit 1965 uitgekozen... Willow Weep For Me. En naast ehm, Barry Harris op piano wordt Carmel Jones vergezeld door tenorsax Jimmy Heat op bas George Tucker en drums George Roger Humphries. Willow Weep For Me. Carmel Jones met ehm, Willow Weep For Me. Voor het volgende nummer opnieuw een eh, fantastische trompetist en een eh, fantastische pianist. Het nummer heet Blues in the Night en ik kan ze het beste aankondigen... met de albumtitel Louis Armstrong meets Oscar Peterson uit 1957. My mama done told me when I was in knee pants... My mama done told me And Yes, woman's sweet talk and give you the big eye. But when the sweet talking is done, a woman's a two-faced, a worrisome thing to leave you singing the blues in the night. Now the rain is falling. Yeah, the train are calling. Woo wee. My mama done told me. Yeah, that lonesome whistle blowing across the trestle. Woo wee. Yes, my mama done told me. Ah, would, wee, da clickety clack, easy going back to blues in the night. The evening breeze will start the trees are crying and the moonlight is light. Ja, zoals u merkt een eh, technisch probleempje met, eh, met de computer. Ik ga het eh, nummer verder proberen aan de praat te krijgen. Een ogenblikje. not to bend. Bye bye your oh, all from Natchez to Mobile, from Memphis to St. Joe, wherever the four winds blow. Yes, I've been to big towns. Oh, it me some big talk. is one thing I know. Our woman's a two-faced, a worrisome thing who leave you singing the blues in the night. Papa the dad. Papa mm, from Natchez to Mobile. From Memphis to St. Joe. Wherever the four winds blow. Look here, boy, I've been to some big towns. Yeah, dug them all and heard me some big talk too. There's one thing I know. Yes, a woman's a two-faced, a worrisome thing who leave you singing the blues in the night. Oh, my lowlights, my mama, yeah. my mama was right. blues every night. Ja, dat waren Louis Armstrong en Oscar Peterson. Ondanks een technisch probleempje heb ik het nummer toch eh, afgemaakt. Ik ga verder met Curtis Fuller, een Amerikaanse jazz-trombonist. Hij speelde onder andere bij uh, de Jazz Messengers met Art Blakey... en hij heeft ook een eh, succesvolle eigen carrière... Van een verzamelalbum The Complete Blue Note Sessions ga ik draaien Again. geluisterd naar de klanken van eh, Curtis Fuller met zijn eh, begeleidende band. Ik ga zo verder met um, ehm, Chad Baker en Russ Freeman. Russ Freeman is de pianist in dit geval. Hij wordt vergezeld door Chad Baker natuurlijk op trompet... Leroy Finneker op bas en Shelly Mann op drums... Het komt van het album ehm, de Chad Baker en Russ Freeman Quartet uit 1956. Het is opnieuw uitgebracht in 1998 op cd. Het was eigenlijk een album eh, onder de naam van Russ Freeman alleen. Ehm, maar natuurlijk vanwege de bekendheid van Chad Baker... hebben ze hem in de reissue eh, in 1998 toegevoegd aan de titel. En... Um, Bijna alle nummers op dit album zijn composities van Russ Freeman. En ik heb uitgekozen Embling. En eh, gaat u luisteren naar Russ Freeman, Chad Baker, Leroy Finneker en Shelly Mann. Luister naar eh, Russ Freeman met Chet Baker, eh, Leroy Finneker, eh, Bas en Shelly Man op drums. Ik ga verder met het laatste nummer van het eerste uur van ZFM Jazz. Ik ben natuurlijk zo direct terug met nog veel meer mooie jazzmuziek. Ehm, het volgende nummer wat klaar ligt is van Amina Fikarova. Amina Fikarova is een uh, pianiste en componiste. Ze heeft zowel een klassieke als een jazzopleiding gedaan... En ze heeft al ehm, een aantal eh, albums uitgebracht sinds 1995. Eh, fusion, R&B, funk, maar ook jazz. Harmonieuze jazz. Ze heeft onder andere opgetreden op het Newport Jazz Festival. Het New Orleans Jazz Festival. En ik heb een eh, album uitgekozen dat heet Above the Clouds. En daarop speelt zij samen met een aantal bekende Nederlandse artiesten... waaronder Tineke Posma op saxofoon en alt-saxofoon... En ehm, gaat u luisteren naar het nummer Summer Rain van Amina Vikarova. Luister naar Amina Fikarova. Dit is het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz.